Ramadan is een zigeuner meisje met prachtig glanzend wit zwart krullend haar. Zingt droomt van haar allerlaatste reisje, vol weemoed muziek van haar zingt dromerig van haar allerlaatste reisje. Vol weemoed bij muziek van haar gitaar. Met paard en water, dag zit vol met kaarten. Zo kan zij ook de sterrenhemel zien. Haar vaderland, dat zijn de lange straten. De hemel is haar dan nog bovendien. Haar vaderland, dat zijn de lange straten. De hemel is haar dan nog bovendien zo reist zij zorgloos langs de vele steden. Het zwerven zit haar eenmaal in het bloed. Nu is zij al en heeft er veel verleden. Nu is zij al en heeft er veel geleden. Dan gaat zij door met ware heldenmoed.